Michiel van der Velde met het NOS-journaal. De opkomst bij de Britse parlementsverkiezingen is historisch laag. Zo'n 54% van de Britten ging afgelopen dag naar de stembus... en dat percentage is niet zo laag geweest sinds de invoering van het algemeen kiesrecht 100 jaar geleden. De verkiezingen zijn gewonnen door Labour. De partij van oppositieleider Keir Starmer haalt waarschijnlijk een absolute meerderheid in het lagerhuis. De radicaal radicaal-rechtse nieuwkomer Reform UK wordt in sommige districten de tweede partij... De huidige premier Richie Sunak leidt met zijn conservatieve partij een flinke nederlaag. Oud-premier Rutte is door koning Willem-Alexander benoemd tot ridder Grootkruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Dat is de hoogste onderscheiding in die orde. Rutte krijgt de onderscheiding vanwege zijn verdiensten voor het land. De ridder Grootkruis wordt maar zelden uitgereikt. Onder andere oud-premiers Ruud Lubbers en Willem Drees kregen de onderscheiding. Net als prinses Beatrix en de Britse koningin Elizabeth. Rutte krijgt de onderscheiding tijdens een ceremonie. Wanneer die is, is nog niet bekend. De gemeenteraad van Rotterdam heeft Carola Schouten voorgedragen als nieuwe burgemeester. Het is voor de eerste keer dat de stad een vrouwelijke burgemeester krijgt. Schouten volgt Ahmed Abu Taleb op, die na 15 jaar stopt. Carola Schouten was minister van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen in het laatste kabinet Rutte. In de periode daarvoor was ze minister van Landbouw. De beëdiging is waarschijnlijk in oktober. Het Openbaar Ministerie heeft tegen een man van 19 uit Spijkenisse 9 jaar cel geëist. Volgens het OM is de man medepleger van een reeks aanslagen op huizen. De man gaf in de rechtbank toe dat hij chauffeur was bij 12 misdrijven... maar ontkent zelf explosieven te hebben geplaatst of wapens te hebben gebruikt. Ook slachtoffers kwamen in de zaak aan het woord. Meerdere zeiden nog steeds psychische problemen te hebben door de explosies. Het weer. Er trekken wolkenvelden over het land.